Het aantal slachtoffers van natuurrampen lag in 2010 uitzonderlijk hoog. Bijna 300.000 mensen kwamen om door natuurgeweld. Dat komt doordat het aantal rampen met 950 aanzienlijk hoger lag dan de voorgaande 10 jaar, toen er gemiddeld 785 rampen waren. Er waren bijvoorbeeld veel meer aardbevingen dan gemiddeld. 9 van de 10 rampen werden veroorzaakt door extreem weer, zoals orkanen, overstromingen en bijzonder hoge temperaturen. De kosten van de natuurrampen bedroegen bijna 100 miljard euro. Dat heeft herverzekeraar Munich Re bekendgemaakt, een maatschappij waar verzekeraars risico's afdekken. De rampen waarbij de meeste slachtoffers vielen waren de aardbeving in Haiti, Chili en China, de hittegolf in Rusland en de watersnood in Pakistan. Het aantal woninginbraken in de regio Amsterdam-Amsterdam is het afgelopen jaar met ruim 8% toegenomen. Hoofdcommissaris Welte noemt dat in zijn nieuwjaarstoespraak een punt van zorg waar het komende jaar veel aandacht voor zal zijn. Het aantal overvallen in de regio is vorig jaar met 19% gedaald. In 2010 werden 456 overvallen gepleegd tegen 561 in 2009. En ook zijn er in Amsterdam minder straatroven gepleegd en minder doden gevallen door geweld. De eerste van de verdachten die vandaag volgens het supersnel recht worden berecht... heeft zijn straf gekregen. De rechtbank in Arnhem legde de man een werkstraf op van 80 uur... omdat hij tijdens oude nieuw een fles gooide naar de ME. In totaal worden 27 supersnel rechtszaken afgehandeld. Het gaat allemaal om verdachten die zich tijdens de jaarwisseling hebben misdragen. Ze komen voor in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem en Zutphen. En de NOS gaat het EK voetbal van volgend jaar in Polen en Oekraïne uitzenden. De omroep heeft met de UEFA...